Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel influencers houden zich niet aan de reclameregels. Sinds vorig jaar zijn er strengere regels voor mensen met meer dan 500.000 volgers... zegt mijn collega van de economieredactie, Julius Moorman. Die moeten eh, zich inschrijven bij het commissariaat voor de media. En als ze een video posten met reclame erin... dan moeten ze dat expliciet in die video vermelden... en ook in de beschrijving onder die video. Het commissariaat voor de media heeft bij een steek Proef ontdekt dat dit in de helft van de gevallen niet gebeurt. Al lijken de meeste influencers zich van geen kwaad bewust. Als je dan gaat vragen, dan blijkt dus dat ze eh, niet wisten dat het bijvoorbeeld ook nog eens in de beschrijving moest. Er zijn nog geen boetes uitgedeeld aan influencers die de regels overtreden. De explosieve opruimingsdienst doet op dit moment onderzoek bij een bedrijfspand in Utrecht. Voor de deur is een verdacht pakketje gevonden. Er wordt een bestuurbare robot ingezet om te checken wat er, wat er erin zit. De straat is afgezet met linten. En in Helmond in Brabant dachten twee jongeren vanochtend wat mooie foto's te maken van de zonsopkomst. Op het dak van een schoolgebouw. Dat vond de politie alleen niet zo tof. Ze zijn eraf gehaald met een hoogwerker. Een voorbijganger zag de jongeren op het dak en belde gelijk de politie. De jongen en een meisje hebben een boete gekregen. En na 42 jaar had het weer kunnen gebeuren voor AZ... in de finale van een Europees toernooi staan. De Conference League in dit geval. Maar na de 1-0-uitschakeling gisteravond in eigen huis tegen West Ham... is die Europese droom uiteengespat... Trainer Pascal Jansen noemt het een... Gemiste kans, maar aan de andere kant moet je ook wel reëel zijn. Aanvallend gezien moet je net even iets beter zijn... over twee wedstrijden om, eh, om er meer eh, uit te slepen en meer van te maken direct na het fluitsignaal liep het uit de hand in het stadion in Alkmaar. Supporters van West Ham werden belaagd door AZ-supporters die door de hekken waren gebroken. ME moest er uiteindelijk een einde aan maken. En het weer nog, nu nog fris. Daarna wordt het een zonnige dag met heel af en toe een wolkje, maar vooral veel blauw.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 Blijkt uit onderzoek van de NOS in een steekproef van het Commissariaat voor de Media. Er zijn nog geen boetes uitgedeeld. President Zelensky van Oekraïne gaat zondag toch zelf naar de G7-top in Japan. Hij zou eerst een toespraak houden per videoverbinding, maar hij komt nu toch zelf. In Afrika is een Australische arts vrijgelaten die zeven jaar geleden werd gekidnapt. De arts had samen met zijn vrouw een kliniek in Burkina Faso. De arts is nu 88 en in goede gezondheid. En het weer, veel zon en overal droog.